De scholenkoepel waar het Rijswijks Lyceum onder valt... heeft de fraude direct gemeld bij de onderwijsinspectie. De herexamens zijn ongeldig verklaard. De leerlingen mogen in augustus opnieuw herexamen doen. In het aardbevingsgebied in Groningen moeten 1500 huizen versterkt worden, ondanks het snelle dichtdraaien van de gaskraan. Volgens de Mijnraad zijn deze woningen niet veilig genoeg. Nog eens 7500 huizen lopen een verhoogd risico, maar voldoen wel aan de veiligheidsnormen. Daar moet de eigenaar kunnen kiezen voor versterking of sloop. Minister Wiebes moet nu gaan beslissen hoeveel huizen in Groningen worden versterkt. Een leerling van een middelbare school in Amersfoort... die een nazi-filmpje op internet heeft gezet, is geschorst. De scholier had het hoofd van een docent gemonteerd... op beelden van nazi-praktijken. Volgens de rector is daarmee een grens overschreden... en is de leerling een paar dagen geschorst. Ook heeft de docent aangifte gedaan bij de politie. Chris Froome mag misschien toch meedoen aan de Tour de France. De Britse wielrenner werd verdacht van doping nadat er vorig jaar te hoge concentraties van een astmamiddel in zijn bloed waren gevonden. Maar de Internationale wielenunie heeft de dopingzaak nu gesloten en legt Froome geen straf op. Gisteren maakte de organisatie van de Tour bekend dat Froome vanwege deze zaak niet welkom was en dat besluit wordt nu mogelijk teruggedraaid. Het weer, het is zonnig.